Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een half miljoen mensen bij de grens tussen Cambodja en Thailand zijn geëvacueerd. Zondag leidde het geweld tussen de twee landen weer op. De luchtaanvallen en beschietingen zijn sindsdien alleen maar heftiger geworden. Thailand en Cambodja hebben al dik een eeuw ruzie over hun grens. In juli vielen bij gevechten over en weer 40 doden. Een bizar verhaal over een Deense zaaddonor blijkt nog veel groter dan we tot nu toe wisten. De man heeft een ernstige genetische afwijking... waardoor kinderen die met zijn zaad zijn verwekt... een grote kans hebben om kanker te krijgen. Eerder werd gezegd dat het om 67 kinderen ging, maar het blijken er bijna 200. Dat ontdekte Nieuwsuur samen met collega-journalisten uit heel Europa. In 2020 eh, kwam er een eerste melding eh, bij de bank eh, dat er een kind kanker had gekregen. Toen hebben ze hem tijdelijk hebben ze hem gestopt. Toen is hij weer verkocht. En uiteindelijk in drie jaar later, in 2023, kwamen er weer twee meldingen van kinderen met kanker. En toen bleek dat hij een hele bijzondere afwijking had in een deel van zijn sperma. Minstens tien kinderen hebben kanker gekregen. Het zaad van donor 7069 is verkocht door heel Europa. In Nederland zijn er voor zover we weten twee kinderen mee verwekt. Hoe het met hen gaat, dat weten we niet. Het bouwen van nieuwe woningen duurt steeds langer, vooral in steden. Vanaf het moment dat de vergunningen rond zijn... duurt het nu gemiddeld twee jaar voordat bewoners de sleutels krijgen. Dat is een half jaar langer dan tien jaar geleden. Er is wel een logische verklaring voor, zegt het CBS. Er worden nu meer grote appartementengebouwen neergezet... en de bouw daarvan duurt nu eenmaal langer. We hebben het er al veel over gehad, maar nu is het dan officieel. Kinderen in Australië mogen niet meer op social media. Sinds middernacht wordt iedereen onder de 16 geband van TikTok, Insta en Snap. Ze krijgen een melding als ze de apps openen. This morning I went to use TikTok and I have three accounts. Two of them have my real age. And they pretty much showed something like this Like they pretty much just got deleted. Niet deleted, maar wel op slot. Ze kunnen pas weer inloggen als gebruikers kunnen aantonen dat ze 16 zijn of ouder. En het weer nog vanmorgen nog grijs met in Limburg wat regen. Daarna wordt het droog en zijn er vanuit het westen opklaringen met zon. Het blijft zacht, max 12 of 13 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De ochtendspits verloopt in Noord-Holland met weinig bijzonderheden. De meeste vertraging zien we daar op de A4, onder andere Den Haag richting Amsterdam.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 Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado is er vandaag niet bij in Oslo... als de Nobelprijs voor de Vrede wordt uitgereikt. Zij krijgt de onderscheiding voor haar inzet voor de democratie in haar land. Haar dochter neemt de prijs voor Machado in ontvangst. In het grensgebied tussen Cambodja en Thailand zijn aan beide kanten van de grens honderdduizenden mensen geëvacueerd. De landen doen dit nadat zondag weer gevechten zijn uitgebroken. Een Rolex-horloge dat van Prins Bernhard is geweest is geveild voor 140.000 euro. De richtprijs lag rond de 15.000 euro. Wie de nieuwe eigenaar is, is niet bekend. Het weer bewolkt later vanuit het westen zon en het wordt 12 of 13 graden. Dit is ZFM. ZFM. inside wrong What the? Who's gonna drive you home tonight?